en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met Journaal. Minister Ploemen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is bezorgd over het aftreden van de Malinese premier Diara. Hij werd gisteren gearresteerd door militairen. Ploemen, die vanochtend terugkeerde van een werkbezoek aan Mali, benadrukt dat de toedracht van de gebeurtenissen onduidelijk is. Ze spreekt van een ernstige terugslag in het prille overgangsproces in Mali. In maart werd daar een staatsgreep gepleegd. De hulp aan het land is opgeschort. De ondernemingsraad van de politieacademie heeft het vertrouwen opgezegd in het college van bestuur. De OR denkt niet dat het college van bestuur onder leiding van oud-generaal Van Baal de politieacademie naar een nieuwe toekomst kan leiden. Onduidelijk is bijvoorbeeld welke taken op 1 januari overgaan naar de nationale politie. Het rommelt al een tijdje bij het Landelijke Kennis- en Opleidingsinstituut van de politie. De academie kan bijvoorbeeld met grote tekorten. De politie heeft opnieuw vier mensen aangehouden in de zaak van de dodelijke mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere. Er zaten al vier mensen vast. De nieuwe verdachten zijn twee jongens van 16, een van 17 en een man van 50. De jongens zijn spelers van Nieuwsloten, de man zou een vader zijn. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit. Het aantal Syriërs dat zijn land ontvlucht is vorige maand fors opgelopen. In november kwamen er per dag ruim 3000 vluchtelingen bij, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het totaal aantal vluchtelingen dat geregistreerd staat is meer dan een half miljoen. Volgens de hoge commissaris voor de vluchtelingen zijn er bovendien nog enkele honderdduizenden Syriërs in buurlanden die niet geregistreerd staan. Nelson Mandela heeft een longontsteking, dat heeft een regeringswoordvoerder gezegd. Het is voor het eerst sinds Mandela zaterdag in het ziekenhuis werd opgenomen. Dat wordt gemeld waarom hij daar ligt. Volgens woordvoerder reageert de 94-jarige Mandela goed op de behandeling. Het weer, zonnige periode, in de kust wat buitjes. Het wordt van 1 graad in het oosten tot 4 aan de kust.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 ZFM, dan